4 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. De Canadese ambassadeur in China is ontslagen. Dat heeft de premier van Canada, Justin Trudeau, bekendgemaakt. Een reden voor het ontslag heeft Trudeau niet gegeven. Mogelijk heeft het ontslag iets te maken met de kritiek van de ambassadeur... op de arrestatie van de topvrouw van het Chinese telecombedrijf Huawei. Zij werd op verzoek van de Verenigde Staten opgepakt. De ambassadeur was het daar niet mee eens... De tweede man van de ambassade neemt de taken van de ontslagen ambassadeur voorlopig waar. De Taliban heeft een conceptakkoord gesloten met de Verenigde Staten... over het terugtrekken van buitenlandse troepen uit Afghanistan. Dat meldt persbureau Reuters. De troepen zouden na ondertekening van het akkoord... binnen 18 maanden moeten vertrekken. In ruil voor de terugtrekking is afgesproken dat de Taliban erop toe gaat zien... dat er vanuit Afghanistan geen terreurgroepen meer zullen opereren. Ook zouden er afspraken zijn gemaakt over het uitruilen van gevangenen... en het opheffen van reisverboden voor sommige leiders van de Taliban. De politie in de Amerikaanse staat Louisiana is op zoek naar een 21-jarige man... die vijf mensen zou hebben doodgeschoten, onder wie zijn ouders. Onder de slachtoffers zouden verder een tienermeisje, haar vader en haar broer zijn. Waarom de man de moorden heeft gepleegd is niet bekend. Het Spaanse jongetje Julen is na zijn val in de metersdiepe waterput... nog dezelfde dag gestorven aan de gevolgen van hersenletsel. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de autopsie, melden Spaanse media. De peuter werd afgelopen nacht, bijna twee weken later, doodgevonden door reddingswerkers. De gemeente Malaca heeft drie dagen van rouw afgekondigd. Het weer, het regent nog steeds op veel plaatsen en de temperatuur daalt naar een graad of vijf. Morgenochtend eerst nog regen en dan blijft het grijs. Het wordt dan een graad of zeven. Later op de dag neemt de wind, vooral aan de zuidwestkust, flink toe.